leerde mij het paard. En nu scheer ik met gemaakt. Ik hanteer ongode vaart. Knip gelijk en korte haar. Mijn salon is steeds aan kant. Ik ben beleefd op elke klant. It's En voor liefde en gevoel. Dat hij begreep wat ik bedoel. En vraagt hij mijn hart en hand, wordt hij een dag